Holtkamp met het NOS-journaal. In steeds meer steden in Israël botsen Arabische en Israëlische burgers met elkaar. Vandaag werden zes Palestijnen gedood bij botsingen tussen het Israëlische leger en Palestijnse jongeren. De afgelopen tien dagen kwamen vier Israëliërs om het leven toen ze werden aangevallen door Palestijnen met messen. Acht Palestijnen werden gedood door Israëlische militairen. De Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas roepen op tot kalmte. Het kabinet moet de politie meer geld bieden. Dat zegt de bemiddelaar in het CAO-conflict tussen de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. RTL Z heeft het advies van die bemiddelaar in handen. Hij vindt ook dat agenten meer betaald moeten krijgen als ze overuren maken... en dat ze een bonus verdienen vanwege de reorganisatie bij de politie. In Duitsland zijn in verschillende plaatsen asielzoekers met elkaar slaags geraakt. Onder meer in Mannheim en Hamburg. In een opvangcentrum in Baknang in Baden-Württemberg raakten twee asielzoekers levensgevaarlijk gewond. De afgelopen weken kwam het vaker tot vechtpartijen onder asielzoekers. In Duitsland zijn sinds begin dit jaar bijna 600.000 mensen opgenomen. Duikers van bergingsbedrijf Smit zijn begonnen met zoeken naar het olielek in het gezonken Nederlandse vrachtschip voor de Belgische kust. Het is niet bekend hoeveel olie er nog aan boord is. De Flinte Star zonk dinsdag na een aanvaring met de gastanker. Vanochtend spoelde er olie aan op de stranden van Walcheren. Die is alweer opgeruimd. Het Utrecht Psalter is opgenomen op de werelderfgoedlijst voor documenten van UNESCO.